Om meer in Petten in Noord-Holland, volgens de burgemeester, loopt de basisschool daar hartstikke vast. Nou, zo'n school is berekend op gemiddeld zo'n 100, zo'n 120 kinderen. Daar is de school op gebouwd, is het onderwijs op ingericht. En als je deze kinderen krijgt, komen ze niet uit één land. Ze komen uit Somalië, ze komen uit Afghanistan, uit Syrië, uit Eritrea. Dat is echt een uitdaging en dat kan je niet van een reguliere basisschool even erbij vragen. In Petten gaat het om zo'n 100 extra leerlingen en dat gaat volgens haar echt niet. Ze vindt dat de opvangorganisatie COA zelf voor onderwijs voor de kinderen moet zorgen. Vanaf volgend jaar is het in winkels verboden om te adverteren met nepkortingen. De doorgestreepte vanafprijsjes, waardoor het lijkt alsof er opeens een hele hoge korting is, moet wel echt kloppen. Dat zegt het ministerie van Economische Zaken. Het is straks voor winkels verboden om de vanafprijs vlak voor een sale nog even te verhogen... waardoor de korting veel meer lijkt dan die daadwerkelijk is. En twaalf studenten hebben zichzelf opgesloten op de Technische Universiteit van Eindhoven. Ze zitten er al sinds gisterochtend en komen van verschillende universiteiten. Ze willen dat de Technische Unie alle banden verbreekt met de fossiele industrie. Nee, echt gesprek is zeker niet genoeg. We hebben gesprekken gehad hiervoor. En dat ja, het, komt gewoon nooit op iets uit. Het gebeurt altijd ook achter gesloten deuren. Dus wij willen zeker een gesprek, maar dat is de start. Dat is nog niet waar we eindigen. Studenten willen ook dat de universiteit open is over van welke bedrijven ze geld krijgen. Het weer, af en toe zon, maar ook af en toe een bui bij 4 tot 8 graden. Morgen ook weer neerslag, dan ook weer kans op natte sneeuw en het wordt een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Zo lijkt het leven, lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even, lang niet zo bang, maar beheerst. nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder doel, het gaat goed, maar wat als dat ooit weer weggaat?